Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israëlische militairen zijn vannacht Gaza binnengetrokken. De afgelopen tijd was er een staakt het vuren daar en waren ze er nauwelijks actief. Maar de laatste dagen is het weer helemaal mis. Eerst alleen met luchtaanvallen en nu dus ook met militairen op de grond. Je hoort correspondent Nasra Habib Allah. Volgens de Palestijnse autoriteiten in Gaza zouden zeker 70 mensen zijn gedood bij die aanvallen vannacht. Maar er liggen ook nog mensen onder het puin van die gebombardeerde gebouwen. Dus de verwachting is dat dat gedurende dag nog wel op zal lopen, die aantallen. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Veel mensen wereldwijd zijn behulpzamer geworden. Dat komt volgens een Britse krant door corona. Tijdens de pandemie zouden we ons meer hebben gerealiseerd... hoe belangrijk het is om iets voor een ander te doen. En dat gevoel is dus gebleven. Al zien onderzoekers wel dat het langzaamaan iets minder wordt. Het aantal donaties aan goede doelen en het doen van vrijwilligerswerk... ligt 10% hoger dan voor de pandemie. Greenpeace moet een megaboete van honderden miljoenen dollars betalen. De zaak gaat over de aanleg van een oliepijplijn door een Amerikaans milieureservaat. Daar waren jaren geleden grote protesten tegen, onder meer dus gesteund door Greenpeace. De jury zegt dat de milieuorganisatie schuldig is aan ophitsing en smaad. Dat wil zeggen dat ze de naam van het oliebedrijf hebben besmeurd. Deze woordvoerder van Greenpeace vindt het onzin. Het enige dat Greenpeace International gedaan heeft is het ondertekenen van een, eh, een brief waar nog 500 andere organisaties ook meegetekend hebben. Dus ja, dat is denk ik evident gewoon volstrekt uh, ongefundeerd, die uitspraak. Maar de boete ligt er dus wel. Hoe hoog die is, is onduidelijk. Greenpeace heeft het zelf over 130 miljoen. Volgens een persbureau gaat het om bijna 600 miljoen. En dan nog een tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman. Die kan in de Nations League potjes van Oranje tegen Spanje... geen gebruik maken van Ryan Gravenberg. De middenvelder haakte gisteren af met een blessure. Dat is wel balen, want hij is lekker in vorm en speelt zo'n beetje alles bij zijn club Liverpool, de koploper van Engeland. Oranje zat al wel goed in de middenvelders, dus Koeman heeft geen vervanger opgeroepen. Krijg je het weer nog een stralende lentedag vandaag. Droog en af en toe een wolkje, maar vooral heel veel zon. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen na de en Muiden 5 kilometer file. 10 minuten vertraging, net als op de A8 Zaanstad richting Amsterdam in 4 kilometer file bij Knoopend Zaandam.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 Na PVV en VVD is nu ook BBB tegen het plan van staatssecretaris Koenradi... om gevangenen twee weken voor het einde van hun straf vrij te kunnen laten. Volgens Koenradi is er vanwege ruimte- en personeelsgebrek geen andere oplossing. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn vannacht tientallen mensen gedood. dodentallen lopen uiteen van 37 tot 71. De meeste mensen kwamen om het leven in het zuiden van de Gazastrook. Greenpeace moet een boete van omgerekend ruim 600 miljoen euro betalen... aan de eigenaar van een Amerikaanse oliepijpleiding. De milieubeweging demonstreerde tegen die pijplijn... maar een jury vindt dat ophitsing en smaad. Het weer, periode met zon, maar er is ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt tussen de 15 en 19 graden. my faith in you is shaking 9 She's drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Keep on talking, mama, I can hear. Your voice, it tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beard.